Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Italiaanse regering is akkoord gaan met vergaande bezuinigingsplannen van premier Berlusconi. Italië gaat in 2012 20 miljard en in 2013 nog eens 25 miljard euro bezuinigen. Eind dat jaar moet de begroting op orde zijn, heeft Berlusconi gezegd. Hij staat onder grote druk van de Europese Centrale Bank om de overheidsuitgaven op orde te brengen. De Italiaanse staatsschuld bedraagt 120% van het bruto nationaal product. Iedereen zal de gevolgen van de bezuinigingen merken. Regio's en gemeenten krijgen volgend jaar al 6 miljard euro minder van Roma. Alle Italianen moeten meer belasting betalen, onder meer door een btw-verhoging. In Hongarije hebben tientallen extreemrechtse jongeren het terrein van muziekfestival Sziget bestormd. Ze probeerden zonder toegangskaarten binnen te komen. Beveiligers hielden de groep tegen. Zeker vijf extremisten zijn opgepakt. Een van hen is lid van het Hongaarse parlement voor de ultranationalistische beweging voor een beter Hongarije. Tsiget is een van de grootste festivals van Europa. Jaarlijks komen er honderdduizenden bezoekers, onder wie veel Nederlanders. In Duitsland moeten 19 mensen waarschijnlijk de nacht doorbrengen in de gondel van een kabelbaan. De baan staat sinds gistermiddag stil nadat een paraglider verstrikt was geraakt in de kabels bij de Beierse plaats Schwangau. 30 mensen die op zo'n 50 meter hoogte vastzaten zijn inmiddels uit hun benarde positie bevrijd. Hoger op de berg zitten nog 19 mensen vast in een cabine. Reddingswerkers vinden het niet verantwoord in het donker door te gaan. Volgens de politie zijn de mensen in de gondel niet in paniek. Als het weer licht wordt, dan gaan de reddingswerkzaamheden verder. Het weer overwegend bewolkt, overdag overal zwaar bewolkt en smiddags wat buien.